Op een persconferentie zei hij dat hij een Nederlands vertrek zou betreuren. Volgens Rasmussen is de NAVO in Afghanistan op een kritiek punt beland... waarin ze geen twijfel over haar vastbeslotenheid mag laten bestaan. Hij riep andere Europese landen op meer te doen in Afghanistan. Volgens hem is het evenwicht met Amerikaanse inspanningen zoek. Terwijl Amerika meer troepen stuurt, willen de Europeanen zich terugtrekken. Vorige week ontstond in Nederland politieke spanning toen minister Verhagen zinspeelde op een nieuwe missie in Oeruzgan. Alleen het CDA is bereid daarover na te denken. De huidige missie loopt eind volgend jaar af. Minister van Middelkoop heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 16 militairen. Ze kregen een voormoedig optreden in Oeruzgan, waarbij ze bij hun eigen belangen ondergeschikt maakten. Bij de publieke uitreiking op de KMA in Breda waren acht van de 16 militairen aanwezig. Zeven anderen kunnen niet herkenbaar in de media verschijnen en één is na de missie tijdens een oefening verongelukt. Voor hem namen nabestaanden de onderscheiding in ontvangst. Supermarktconcern Ahold heeft overeenstemming bereikt met Sperwer over de koop van 40 supermarkten van Super de Boer. Ahold neemt de 40 winkels over als de overname van Super de Boer door Sperwer doorgaat. Eerder deze week maakte Sperwer bekend dat het voor meer dan 500 miljoen Super de Boer wil overnemen. De concurrerende supermarktketen Jumbo deed eerder een lager bod van 480 miljoen. De waterstand in de Rijn is weer aan het stijgen. Volgens Rijkswaterstaat is dat het gevolg van zware regenval in Duitsland. Gisteren bereikte de Rijn bij Lobit met 7 meter boven NAP de laagste waterstand sinds 2003. Lage waterstanden komen aan het begin van de herfst vaker voor. Sinds het begin van de metingen in 1901 is de waterstand 19 keer lager geweest dan nu. Het weer, veel regen, met in het zuiden soms onweer. Morgen en vrijdag geregeld zon bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS.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 Every one of us must lend falling down. No more children off to war. If we search in our hearts, all this suffering will be no. don't need to hide. Whatever comes between us, baby, I will push aside. I underrated. I'm dedicated. There's no use denying that you heard it all from me. I wish there was some way. question to be ZFM.